vast wel iets moois in het verschiet. Iets moois in het verschiet. zelf een nieuwe kans. vast wel iets moois in het verschiet. ligt vast wel iets moois in het verschiet.